ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël heeft beloofd dat er meer hulp naar binnen mag in de Gazastrook. Correspondent Nasra Habiballah legt uit waar die beslissing ineens vandaan komt. Dat heeft vooral te maken met de druk vanuit de Verenigde Staten... en dan specifiek de waarschuwing eh, die gisteren van president Biden kwam. Die waarschuwde Netanyahu dat de Amerikaanse steun aan Israël afhangt... van de stappen die Israël nu gaat nemen om mensen in de Gazastrook beter te beschermen. Het eten en de medicijnen moeten vooral via grensovergang in het noorden van Gaza naar binnen komen. En wanneer de eerste vrachtwagens daar doorheen kunnen is nog niet duidelijk. In Kasteren in Brabant is vanochtend een man beschoten in zijn auto. Hij zou door een groep mannen zijn aangevallen en mogelijk ging dat over een verkeersruzie. De man raakte licht gewond en hij is naar het ziekenhuis gebracht. En dan een stapeltje treinproblemen. Tussen Goes en Middelburg rijden nu door een storing geen treinen. En dat duurt nog minstens een uur. En in de buurt van Venlo is een overwegstoring. Daardoor rijden er veel minder treinen tussen Venlo en Roermond. En het is nog niet bekend hoe lang het daar gaat duren. En dat geldt ook voor een storing tussen Dordrecht en Roosendaal. Daar is een stuk spoor kapot. En wielerliefhebbers maken zich druk om een heftige valpartij. In een afdaling in de ronde van Baskerland vlogen meerdere favorieten gisteren met een bloedgang uit de bocht. Ze smakten keihard tegen de grond en sommigen bleven daarna lange tijd liggen en moesten worden afgevoerd met ambulances. Deze sportjournalist van het AD vond het niet oké dat die val meerdere keren is herhaald op televisie. Elke keer hetzelfde. Er zijn ze gevallen. Oh, dan doen we nog een shot van die kant en nog een shot van die kant. En een helikoptershot van de ambulance die wordt ingeladen. En nog een close-up shot en nog eentje. En we doen nog een dramatisch muziekje erbij. Echt, wat the fuck? Ja, alle renners waren uiteindelijk weer bij kennis. Wel liepen sommige botbreuken op. Tourwinnaar Jonas Vingegaard heeft bijvoorbeeld zijn sleutelbeen en meerdere ribben gebroken. Het weer dan nog. Het wordt een wisselend dagje met wolken en buien.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 Goedemiddag, goedemiddag. Ja, weer niet zo'n mooi weekend. Ja, wel een mooi weekend, maar niet een mooie vrijdag, hè? Nee. Maar het moet morgen heel lekker weer worden, dus eh, daar gaan we naartoe. Ja, ja. aan het eind van de middag eh, krijgen we een voorproefje. Ja? Oké. Ja, zeggen ze tenminste. Vanaf half drie hopelijk, hè? Ja, want dat zou het mooiste zijn. Maar, <laughs> eh, ja. nou, grote kans dat het pas om een uur of negen is. S'avonds? Zoiets weet ik veel. Ja, dan wordt het toch niet mooi weer. Nou ja, dan kan het zacht droog worden. Nee, is al donker? Nee, het wordt wel eerder donker. Of eh, eerder droog hoor. Het wordt nu al droog als het goed is. Oké, als jij het zegt. Ja, ik heb er al een vertrouwen in. hoe Moet ik het eh, weer voorlezen dan of zo? Eh, wat jij wil. Mooi weer. Oh nee, <laughs> Mooi weer, mooi weer voorschrijven. <laughs> Waarheen met mooi weer? Nee, dat doen we niet. Hè? Nee, Nee, nee. nee, Oh ja, de Ramadan is begonnen. Hè? Ja de, Ramadan is volgens mij al lang geëindigd. Nee, die is bezig nu hoor. Oh ja, volgens mij was hij ook klaar. Maar goed, ik weet het niet. Nee? Wat gaan we doen met, met muziek? Ik, ik heb afgelopen vrijdag eh, moest ik eerder weg... omdat er het met mijn vader even niet goed ging. Ja. En ik had steeds een zinnetje in mijn hoofd... What a drag it is to getting old. <laughs> ah, natuurlijk van de Rolling Stones. <laughs> <laughs> nee, toch. Echt wel. <laughs> Nee, toch? Ja, ik had dat, het zat zo in mijn hoofd. Dus ik denk, ik ga allemaal nummers doen met... Eh, over old, over oude mensen. Ze zingen niet What is getting old, eh, getting up. up. What a drag it is, getting up. Maar dat is Lille Om op te staan, daar, dat zingen ze over. Ja, maar goed, maar het is wat een drag it is, getting old. Nee, dat zingen ze niet. Echt, dus bedden? Ja. What a drag just getting old. Zo. <laughs> Je hebt weer gelijk. Hé, wat vervelend. Ja. <laughs> Hé, wat vervelend. Ja. Eigen schuld. Dikke? Dikke beeld. <laughs> ah. ah. Zodoende. en die gaan we dus nu luisteren. Gevolgd door Neil Jong met Old Man. Old Man, oh, ook mooie nummers. Ja. Mooie nummers, alles alle twee. ja. Dus. Zo erg is het ook weer niet. Om oud te worden? Nou, dat wel, maar... <laughs> je, we beginnen dus met eh, Mother's Little Helper van de Rolling Stones. Gevolgd door Old Man door, van Neil Young. Kids are different today. I hear every mother say... be fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she buys a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of not like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love, love for such a cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed Rolling home to you doesn't mean that much to me To mean that much to you I've been first and last Look at how the time goes past But I'm all alone Weet je niet. Weet je niet. Nee, nee. Nee, ik heb straks een eh, aankondiging van Play It Loud over een nieuwe band. Ja, oké. Eh, ook best wel veelbelovend. Hij heeft toch altijd wel leuke bands. Eh, in, in, zijn programma, hè? In zijn programma. Ja. Maar voor die tijd heb ik eerst voor jou speciaal... <laughs> nee, toch? Ja, ja. De, de, de Beatles. Ah, eindelijk. When I'm 64, ja. Ja. Mag ik meezingen? Je mag meezingen, oh. ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 Ja, eh, Marcel is er niet, dus ik speel voor Marcel. Oh. ik <laughs> heb pas in mijn stem. <laughs> nee hoor, Marcel heeft mij geschreven. De volgende band die naar de ZFM-studio komt bij Play It Loud Live eh, te gast... is de energieke, medonische, symfonische metalband Dance with Dragons uit Delft. Zij zullen maandag 8 april uitschuiven om over hun als band... Eh, en hun eerste EP-release te komen praten... getiteld Escape to, Into Darkness, die zondag 14 april uitkomt. En dit heugelijke feit zal, vier, zal eh, feestelijk gevierd gaan worden in Bijbelot te Dordrecht. Soms snoeihard hard en duister, dan weer pushlief. Dances with Dragons staat voor stevige medolische metal met een energie die van het podium afknalt in een crescendo van melodie, grunst, brullende gitaren en krachtig slagwerk. Dances with Dragon is een band die van oorsprong vindt in Delft, maar zich inmiddels verspreid heeft over vier provincies. En van daaruit de nodige podia in binnen- en buitenland heeft aangedaan. Hoewel Dance, Dance, with Dragons een nog relatief onbekende naam aan het metalfront is... bestaat deze zeskoppige formatie uit door de wol geverfde muzikanten... waarvan de, de kernleden al ruim 20 jaar met elkaar spelen Mede hierdoor weten zij een strakke, energieke show neer te zetten. Dance with Dragon is een door enthousiasme, musicaliteit en creativiteit bevlogen band. Geschikt voor elk podium. Luister als je meer wilt weten over deze band, dus op, maandag 8 april tussen 9 en 11 naar Play It Loud Zandvoort. Nou, dat gaan we zeker doen. Ja, ja. toch? Ja. Klinkt veelbelovend. Zal ik kijken of ik een nummertje kan vinden? Eh, eh, van Dance with Dragons? Ja, doe dat eens. Doe dat eens. Dan heb ik onderhand eh, Joep van het Hek met meneer Alzheimer. Oh. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed. Ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag. En dat laat mij niet koud dan ben ik dit lied allang vergeten. Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten. Want nu ben ik nog goed en bij. Vanavond en jong, uitgekomen. Genoeg om eventjes aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dag. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood... wilt u dan een beetje selecteren... zodat ik de mooie dingen wel onthoud. Dus als ik in een stoel zit weg te teren... dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw... met wie ik zoveel jaren heb gevreden. Met wie ik zoveel jaren heb gewoond. Dat ik toch een beetje weet hoe we het deden. Omdat mijn eigen lijf mij dat dan nooit meer toont. Kijk, ik wil best een heleboel vergeten. Ik weet zo al twaalf vrouwen op een rij. Van zeker drie ik zou de naam niet eens meer weten. En de rest verzuipt ook in die grijze brei. Er is meer dan genoeg om mee te nemen. Pak mijn angsten, mijn wanhoop, mijn verdriet. Pak ze, pak ze. Ik zal ze echt nooit claimen. Maar al dat mooie, neem dat niet. Ik bedoel, pak mijn geld mijn leugens, pak mijn ruzies, pak mijn iets te vaak verongelijkte toon. Maar laat aan mij die, die paar illusies en de liefde voor mijn dochters en mijn zoon. En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijne, zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten met een knipoog naar de mijne, zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.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 Hè? Ja, die heb ik niet. die mag jij eens... Uh, Ja, je mag hem eens opzoeken. die heb ik niet. Ja. Ik heb wel Old Friends. Old Friends, ook een heel mooi nummer. Maar moeten we Dance with Dragons nog draaien? Ja, dat zouden we nu eerst doen. Hier komt dus, Dance with Dragons uit het poppodium P3. Ja. Door iemand gefilmd, dus ik weet niet wat de kwaliteit is of zo, maar laten we het gewoon horen. Ja. ja? Daar komt hij. nummer. Ja, Zonder meer. Ja. ja. Een goede aanbeveling van die Marcel. Hè? Ja. ja. Goed gevonden hoor. Ja. Dat in ons kleine... Eh, landje. Kleine landje. Ja, ongelooflijk hè. Ja hè? Ik heb eh, Old Friends hier. Ja. En daarna de Older van Alan Jackson. Oké. sit on their park bench like bookends. A newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men Lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us years from today, sharing a apartments? quietly. How terribly strange to be seventeen. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same And now the end is near.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 Ja, hè? Ja. Ik zal die van de Sex Pistols ook straks opzetten. Sex Pistols. Oké. My Way. Dan doe ik eerst Dust in the Wind. <laughs> Dus ook mooi, ja. Ja, en daarna Alan Jackson met The Older I Get. Oké. But you don't need a lot, and the ones that you have got have always got your back. And the older I get, the better I am. And knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get. I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I've got more to say. And the older I get, life I've had and all the life I'm living still. Eh, dit was uh, Alan, Jackson met The Older I Get. Ja. ja, ook wel een mooi nummer inderdaad. Ja. ja, ja. Oké. En dan even over het morgenochtend natuurlijk. Morgenochtend is het weer Goedemorgen Zandvoort op de ZFM Radio van 10 tot 12. Natuurlijk vanuit Café Rabbel Race in de blauwe tram. En publiek is welkom. we laten even het programma voorlezen. Hier komt het programma van Goedemorgen Zandvoort live op ZFM Radio. Iedere zaterdagmorgen kunt u bij ZFM Zandvoort luisteren naar het radioprogramma Goedemorgen Zandvoort. De uitzending is van 10 uur ochtends tot 12 uur middags live vanuit Rabbel Race Café in de Blauwe Tram. Publiek is welkom. Gerard Scholte, duinwachter, in Rusten. Carina Veren, Leon van S. over Zandvoort in Noord-Hollands Archief, 1. Hans Botman in gesprek met directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort. Ron Brouwer en anderen over het nieuwe evenement Zomerstart Zandvoort. Carina Veren, Leon van S over Zandvoort in Noord-Hollands Archief 2. Carina Veren live vanaf de open dag van Dieren te Kennemerland. Presentatie Ben Zonneveld. En die, Robert van Overdijk, die schijnt ook als directeur voor Ajax uh, Ja, klopt, dat hier. Worden. Moet je dat ook voorlezen? Ja, ja, ja. Ik eh, vind het wel spannend. Ja? Oké. Als hij maar geen dickpics gaat versturen, toch? ja. Komt-ie. Ja. Directeur circuit Zandvoort in beeld bij Ajax en AZ. De kans is aanwezig dat Robert van Overdijk op korte termijn vertrekt als directeur van het circuit Zandvoort. De nieuwszender BNR meldt dat hij in beeld is als algemeen directeur bij Ajax. Ook AZ zou van Overdijk hebben gepolst voor een directeursfunctie. De geplaagde Amsterdamse voetbalclub zette dinsdag de pas begonnen Alex Kroes op non-actief door voorkennis bij een aandelentransactie. Van Overdijk begon in 2018 bij het circuit en kwam destijds over van de Brabanthallen. Daarvoor werkte hij tien jaar bij Libema. De huidige circuitdirecteur zorgde er mede voor dat de Formule 1 na 36 jaar naar Zandvoort terugkeerde. Nou, ja. Denk je dat het wat wordt? Heb jij verstand van voetbal? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik niet. Ja, van Praag moet ze gewoon weer <laughs> voorzitter maken. Of, ja, doet, toen ging het goed. Toen ging het goed, ja. Of Kruif, ja. Nou, alhoewel, die, diegene die, die dus ontslagen is van die, van die dickpics. Ik weet niet hoe die, meer hoe die heet. Vaderburg, Vaderburg? Nee, nee, dat was niet... Dat was Vaderburg. Nee, dat was... Ehm, Mark Overmars? Nee, zoiets. Oh, Overmars, ja, die nou naar eh, Antwerpen is gegaan of zo. Overmars. Ja, ja, ja, Volgens mij is die het. Ja. Dus, eh, maar die deed ook best heel erg goed. Deed hij het goed, ja? Volgens mij wel. Oh, ja. Buitenste fotootjes, maar... <laughs> nou, het waren toch mooie foto's? Ik heb, geen, ik heb ze niet gezien. Nee? Ze, hebben ze, ze, hebben ze weer niet naar mij gestuurd. het, is <laughs> ook God geklaagd. ik word altijd overgeslagen. Is dat een oproep om... Uh... <laughs> nou, verder Telefoonnummer. oh. Nee, nee, nee, nee. Nee, oh gelukkig. Dat willen we toch niet hebben, nee. Hè? Nee, absoluut niet. Ik heb hier Veldhuis en camper, en als ik het even niet meer weet. Oké, en daarna gaan we naar YouTube en naar het uh, dingers, hè? Of, eh, naar de wat? Uh, Yuko Vibes. Yuko Vibes. Oké, wacht even. Deze duurt drie minuten. klopt, ja. ja? En ah, daarna, eraan meteen de Yuko Vibes. Ja, doen we. ik het niet meer weet Als de dagen van de week me niets meer zeggen Als ik steeds iets meer van ons vergeet Hou jij het voor me vast Vertel je mij dan hoe het hier nu is En wie ik al die jaren heb gekend en als ik mij dan in een naam vergis, fluister jij dan wie het is? Laat je mij dan nog de foto's zien van ons samen in december bij de zee? En als ik ooit iets minder lach, misschien beloof je dan te lachen voor ons twee. zoekt in mijn lege blik Weet dat ik daar dan ergens nog steeds ben Want tussen toen en nu en ooit zweef ik Ook als ik je niet herken En als je bang bent dat er niets meer is Als een van ons de ander ooit vergeet dan niets is hier voor niets geweest Als de ander het nog weet Doe gewoon even je ogen dicht En zoek me als ik in mezelf verdwijn Leg je voorhoofd tegen mijn gezicht En zeg me dat we samen Noem desnoods onze namen maar zeg me dat we samen Ja, je bent weer te laat. Ik ben te fijn, Nee, nee, nee, nee, Joegoe. Vijf. Ja. Het is zo jammer. Je begon je zo <laughs> leuk te ontwikkelen. Je laatste. nou, dan komt hij dan.